A fist, then you can hit them with that blow, blow, blow. No balance, that's how you do my so, don't Let me see you go, go. QB taught me this. Nobody wanna see you rising, and when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need the license. Holler her, she can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over them haters. Now what you do, man? Zonko, zonko, zonko. Now watch me do my zonto, azonto, azonto. Now watch me do my zonto, azonto, azonto. Now watch me do my zonto, azonto. You walk over the page, just now what you do my Sorry, sir, azonto. Oh. Wait, the yo, yo. And team, go slow. Nya, when in a two blow. Move to the rhythm, ah. here we go. I'll show you how to do this. So, some inside, men casa. Open oh. cross on the south side. Move to the left and right. De douane onderschept steeds meer illegale wiet. Dat zegt de baas van de douane in De Telegraaf. Afgelopen jaar werd een recordhoeveelheid van 60.000 kilo cannabis tegengehouden bij de grens. Vier keer zoveel als een jaar geleden. De wiet komt vooral uit Californië, Canada en Thailand. Nederland wordt vooral gebruikt als doorvoerhaven om de wiet naar de rest van Europa te brengen. Bij een treinongeluk in Peru zijn een dode en zeker 40 gewonden gevallen. Twee treinen klapten op elkaar en de machinist van een van die treinen kwam om het leven. Het ongeluk gebeurde vlakbij de beroemde Inca-stad Machu Picchu. Die stad is werelderfgoed en de spoorlijn wordt daarom ook door veel toeristen gebruikt. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Oekraïne heeft een Russische pijpleiding met gas aangevallen. Dat deden ze met een drone in een havenstad aan de Zwarte Zee. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een grote brand uitgebroken. De getroffen haven is een van de belangrijkste van Rusland voor het vervoeren van olieproducten. Ook staat er een grote nationale olieraffinaderij. En Europa moet zich sterker maken voor zijn belangen als we in het nieuwe jaar vrede en welvaart willen blijven houden. Dat zegt de Duitse bondskanselier Merz in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij doelt ermee onder meer op de oorlog in Oekraïne, de dreiging vanuit Rusland en de gespannen situatie met de Verenigde Staten. Ook waarschuwt hij voor protectionisme van andere landen. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en daardoor kan het verraderlijk glad worden. In bijna het hele land geldt code geel. De minima ligt tussen de min 1 en plus 4. Overdag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw.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 fout en nieuw. Bomba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. is Fout en Nieuw. en nieuw. Met de beste hits uit het Foute Uur. Q-music. Soms denk ik bij mijn eigen. Wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit ga leven. En alles kan en mag. me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of tramenland. Ja, lachen, gieren, brullen, toen laat mijn glas maar vullen want vanavond ga ik even uit mijn bol. Je moet genieten van het leven. Trek je van een ander toch niets aan. Want die weet het altijd beter. Maar laat ze zelf naar hun eigen kijken. en giet me vol. Want ik hou van het nights. <laughs> Y'all call it a moment. I call it life. One day, one Tokyo. Long way from them hallways. Filled was O's and O's. Oh they counting always. Real fat all day.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 But time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment. One day, while the light is glowing. enjoy this moment, darling. One day when the light is glowing.